Ik weet hoe moeilijk mijn ouders het hebben met rondkomen met, qua met geld en met eten. Het is net alsof ze mij bij de keel grijpen dan. Van oh jee, daar gaan we weer valt weer zo'n flap op de deur, maat. Volgens onderzoekers belooft het kabinet al jaren er iets aan te doen, maar verandert er niks. Bij een groot ongeluk op de provinciale weg bij Brunsum in Limburg is iemand om het leven gekomen. Een ander raakte zwaar gewond. Een auto stond met pech aan de kant van de weg en werd daar aangereden door twee andere auto's. Een bus probeerde de brokstukken te ontwijken en knalde toen op een scooter. Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar in Turijn. Het was al duidelijk dat de liedjeswedstrijd naar Italië zou gaan door de winst van deze groep. Maneskin uit Italië won in mei het Songfestival in Ahoy. Op steeds meer plekken mag je niet meer zomaar reclamefolders door de brievenbus duwen. Er zijn nu 16 gemeentes waar je alleen nog folders krijgt als je een ja-sticker hebt opgeplakt. Dat bespaart een hoop papier. Milieuclubs zijn blij. We vinden het belangrijk omdat elke ongelezen reclamefolder... Ja, die heeft een milieu-impact. Hij moet niet alleen gemaakt worden, maar hij moet ook vervoerd worden... moet op de mat vallen en vervolgens wordt het afval. En wat we zien is dat het ja-ja-beleid geleid heeft tot een besparing... van minstens 27 miljoen kilo aan papier. Maar de club van folderdrukkers is het niet met die kritiek eens. Wij produceren alleen op gerecycled papier... en we verzamelen vervolgens al dat papier weer in om te gebruiken als grond en niet als afval. En van die grondstof maken wij opnieuw papier. En dat kunnen we heel vaak doen. De ja-sticker werd in Amsterdam als eerste ingevoerd, zo'n drie jaar geleden. Daar heeft 19% van de mensen nu zo'n sticker op de gluif. Het weer, de mist lost steeds meer op en vanuit het oosten breekt vaker de zon door.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 Baby, you hot. I mean, you sexy. Oh my God. I learned Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California. Uh. Hottest thing in West LA the water. yacht across the bay, Drives a Marinello.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 <laughs> Hottest thing in West LA. House down by the water. Uh-huh. Sells her yacht across Sells the bay. across the bay. Hollywood's her favorite. Oh, her favorite. be surrounded. To be surrounded. Superstars, they know her name. Know her name.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 We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg.